uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Belgische douane heeft in de haven van Antwerpen een grote partij cocaïne ontdekt... die voor Nederland bestemd was. De 3000 kilo harddrugs zaten tussen een lading rijst... en werden aangetroffen bij een routinecontrole. Het is nog niet duidelijk voor wie de cocaïne bestemd was. Mogelijk voor iemand in de regio Den Haag. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek loopt nog. De Belastingdienst heeft een onderzoek naar het eigen handelen in de kinderopvangtoeslagaffaire. Ernstig gefrustreerd, meldde Trouw en RTL Nieuws. Ambtenaren van de fiscus die jarenlang betrokken waren... bij het stopzetten van de toeslag van honderden ouders... hadden sleutelposities in het onderzoek. Ook zouden ze stukken hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer. Zo'n 300 ouders kwamen in financiële problemen... doordat een gastouderbureau in Eindhoven... centraal kwam te staan in een groot fraudeonderzoek. Achteraf bleek de zaak gebaseerd op achterhaalde informatie. Maar de kinderopvangtoeslag die de ouders kregen werd wel stopgezet. Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard van de hulpbisschop van de Chileense hoofdstad Santiago. Carlos Irarrázaval zat nog geen maand op zijn post, maar was al snel in de problemen gekomen. De hulpbisschop had gezegd dat er geen vrouwen bij het laatste avondmaal van Jezus en zijn apostelen waren... en dat we dat moeten respecteren. Ook zei hij dat vrouwen mogelijk graag in het achterkamertje zitten. Vrouwenorganisaties en critici van de katholieke kerk reageerden verontwaardigd op de uitspraken. De hulpbisschop was juist door de paus benoemd... in een poging de rust terug te brengen in de Chileense katholieke gemeenschap... die vorig jaar werd opgeschrikt door een groot misbruiksschandaal. Het weer. Vannacht trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het blijft wel zacht met 14 graden. Morgenochtend trekt de neerslag via het noorden weg en klaart het geleidelijk op.